nieuws van 11 uur. Veel gemeenten hebben de definitieve uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen bekendgemaakt. In Rotterdam verandert de zetelverdeling. Denk krijgt een zetel extra ten koste van de PVV. Denk komt daardoor op 4 en de PVV op 1. In Amsterdam is bevestigd dat Bijeen en de ChristenUnie allebei een zetel krijgen. Bij Forum voor Democratie is Thierry Baudet met voorkeurstemmen gekozen. Bij het referendum over de inlichtingenwet heeft twee derde van de Amsterdammers tegengestemd. PVV-stemmers in Den Haag hebben de bekende Hagenees Henk Bres met voorkeurstemmen gekozen. De man die wordt verdacht van het verkrachten en doden van Anne Faber... is betrokken geweest bij een geweldsincident in het Pieterbaancentrum. Bleek vanochtend tijdens een regiezitting. Het centrum, waar Michael P. was opgenomen ter observatie, heeft aangifte gedaan. Tijdens de zitting werd meer duidelijk over wat er eind september vorig jaar is gebeurd. P. heeft Anne bedreigd met een mes en gedwongen mee te gaan op zijn scooter. Daarna heeft hij haar verkracht en met het mes gedood. Bewoners van een studentenflat in Rotterdam willen dat de vele arbeidsmigranten die er wonen onmiddellijk verdwijnen. De migranten, vooral Oost-Europeanen, zijn veruit in de meerderheid... terwijl het officieel een studentenflat is, zeggen de Rotterdamse studenten. Volgens hen drinken en blowen de Oost-Europeanen veel, maken ze veel lawaai en vallen ze vrouwen lastig. De verhuurder wil niet reageren. Edwin Evers stopt eind dit jaar met zijn ochtendshow op Radio 538, maakte hij zijn eigen radioprogramma bekend. Evers vindt dat hij na 21 jaar ochtendradio toe is aan een ander leven. Het programma Evers staat op begon in 1998 op 3FM verhuisde twee jaar later naar Radio 538. De beslissing om ermee te stoppen was volgens de 46-jarige Evers de moeilijkste in zijn leven. Het weer, veel bewolking, maar ook af en toe zon. Vanmiddag kan in het westen wat motregen vallen. Het wordt een graad of 9. Ook in het weekend veel bewolking, af en toe zon en vooral op zondag ook wat regen. Het wordt tussen de 9 en 12 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Veel vertraging op de A1 Amersfoort Amsterdam.